Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij gewapende gevechten in een betwist grensgebied tussen Thailand en Cambodja... zijn zeker twee Thaise soldaten gewond geraakt, zegt het Thaise leger. De legers van beide landen beschuldigen elkaar ervan dat ze met het schieten zijn begonnen. Volgens het Thaise leger openden Cambodjaanse troepen het vuur vlakbij een tempel. Cambodja zegt dat Thailand een aanval uitlokte... en dat Cambodjaanse soldaten zichzelf hebben verdedigd. De relatie tussen de landen verslechterde toen in mei een Cambodjaanse militair om het leven kwam bij een schietincident. De Amerikaanse president Trump hoorde in mei van minister van Justitie Bondi... dat zijn naam meerdere keren voorkomt in de zogenoemde Epstein-files. Dat meldt de Wall Street Journal. Het Witte Huis deed dat eerst af als nepnieuws, maar later zei een functionaris... dat de regering niet ontkende dat Trumps naam voorkomt in de documenten. De steenrijke investeerder Epstein zat voor zijn dood vast op verdenking van zedenzaken met minderjarigen en mensenhandel. Sinds zijn dood geloven veel Amerikanen dat de regering de waarheid achterhoudt over Epstein en zijn seksfeestjes met rijke en beroemde vrienden. De NS wil een deel van het personeel tijdelijk een wapenstok geven. De treinvervoerder doet daarvoor een verzoek bij het ministerie van Justitie en Veiligheid dat toestemming moet geven. NS-medewerkers komen regelmatig terecht in onveilige situaties met fysiek geweld. De bedoeling is dat een wapenstok de veiligheid van het personeel verbetert. De vijf grootste pensioenfondsen liggen op koers om de pensioenen te verhogen. Ondanks de turbulentie op de financiële markten in de afgelopen maanden. Vooral door de toegenomen rentes stegen de dekkingsgraden in het tweede kwartaal van dit jaar. Met name in april was het onrustig op de beurzen.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 zijn zeker twee Thaise soldaten gewond geraakt, zegt het Thaise leger. De legers van beide landen beschuldigen elkaar ervan dat ze met het schieten zijn begonnen. De Amerikaanse president Trump hoorde in mei van minister van Justitie Bondi... dat zijn naam meerdere keren voorkomt in de zogenoemde Epstein-files. Dat meldt de Wall Street Journal. Het Witte Huis ontkent niet dat Trump daarin wordt genoemd. De NS wil een deel van het personeel tijdelijk een wapenstok geven. middel moet de veiligheid van het personeel van de NS vergroten. Dan het weer. Eerst zon, later meer bewolking. In het noorden kans op regen. Het wordt 23 graden. Dit is ZFM. Things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that we have amassed sits before us. Shine it into our There are couples standing on the street sharing summer kisses and silly sighs.